12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De automobilist die gisteravond tijdens de groep 8-musical... een basisschool in Grotebroek binnenreed, deed dat met opzet. Hij zou te veel hebben gedronken. Niemand raakte gewond, maar kort voordat het gebeurde... stonden er nog ouders en leerlingen in de gang. De man is de vader van een leerling van de school. Zijn kind was op dat moment niet in het gebouw. Volgens de politie had hij een conflict met de school. Maar de school zegt dat daar geen sprake van is en heeft het over een onderliggend probleem. De man zit vast en wordt verhoord. De Hogeschool van Rotterdam gaat de opleiding medische hulpverlening volledig toespitsen op de IC. Op die manier hoopt de school een tekort aan IC-verpleegkundigen bij een mogelijke tweede coronagolf te voorkomen. Het landelijk netwerk Acute Zorg sloeg deze week alarm over een verpleegkundige tekort op de IC's bij een tweede golf. In dat geval zijn meer dan 5000 nieuwe IC-medewerkers nodig. Door een politiehack is een netwerk van laboratoria opgerold... waar de drug crystal meth werd gemaakt. In het onderzoek zijn tientallen mensen aangehouden, meldt NRC... onder wie twee van de meest gezochte drugsmokkelaars van Nederland. Ook zijn duizenden kilo's crystal meth onderschept... en miljoenen euro's contant geld gevonden. Volgens NRC hackte de politie computers van een aanbieder van telefoons... waarmee versleutelde berichten worden verstuurd. De HEMA heeft door de coronacrisis een kwart minder verkocht. De omzet van de warenhuisketen daalde van februari tot en met april tot 225 miljoen euro. De winkels in België en Frankrijk verloren ongeveer de helft van hun omzet. In Nederland ging het iets minder slecht. Daar was de daling 16 procent. Het weer in het noorden kan in korte tijd veel regen vallen, lokaal met onweer en hagel. In het zuiden meer zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A9 7 kilometer file. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naardenvesting en Muiden.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 En eh, ja, we zijn over de helft van het jaar. Nog 176 dagen tot kerst. Dus dat duurt nog heel erg lang. En als je naar buiten kijkt, in Zandvoort schijnt de zon. up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said oh, I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that lesson is my own So I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Single mothers waiting on a check to come Young teachers, student doctors the kitchen Talking to the driver about his wife and his children On a run from a country where they put you in prison For being a woman and speaking your mind And She looked in his eyes in the mirror and he smiled One conversation, a single moment The things that change us if we notice When we look up sometimes They said I would never make it But I was built to break the mold The only dream that I've been chasing is my own so I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Single mothers waiting on a check To come young teachers bij ZFM waar het 10 over 11 is. En eh, moet je nou richting Utrecht A9 en dan eh, richting Utrecht, kijk even uit. Bij, eh, check even je informatie. Want zoals het er nu uitziet is uh, knooppunt Holendrecht aan het eind van A9 richting A2 dicht. Dus check dat even als je op weg gaat. Misschien moet je even eromheen rijden via de 201 bijvoorbeeld. Dat terzijde, wij gaan door met muziek. Dit is Stevie Wonder. Stevie Wonder van de Songs in the Key of Life. I wish, hier bij ZFM. Ja, en er was natuurlijk afgelopen weekend dat verschrikkelijk ongeluk met die kuitserver, Waar ook de, eh, ja, is echt, echt, het is echt net goed gegaan. En dat is mede te danken aan een AED die, eh, die bij, de, eh, ja, bij de organisatie daar lag. En um, NH is, daar, is teruggegaan naar die plek een dag later en, en sprak met de betrokkenen. En dus hebben ze een mooi item van gemaakt over die, die AED. Hoe die daar eigenlijk terechtgekomen is en hoe, dat, hoe dat gegaan is. Dat zal ik even horen. Er kwam iemand vanaf het strand naar boven gerend die heel hard riep: uh, eh, kite En wij wisten natuurlijk niet hoe of wat, dus we zijn hier naar achter waar onze eerste hulp. Hebben we hier de verbandkoffer en de AID. Die hebben we gegrepen. En we zijn gewoon uh, knijterhard gaan sprinten. Spannende momenten gisteren in Zandvoort. Nadat een kitesurfer door de wind zo hard op het strand gegooid werd dat hij gereanimeerd moest worden. Door het doortastend Ja, dat, eh, dat gaat er natuurlijk weer mis. Eh, er is een buffer eh, ergens op de zuid van de NH die dan, die dan niet goed gaat. Wat ik doe, ik ga even twee plaatjes draaien en dan komt het vast wel goed zo meteen. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar.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 Ik vind het leuk. Dus gewoon heb al die foute standbeelden weg... en dan allemaal beelden van Dolly Parton terug. Ja, het is een eh, burgerinitiatief in Tennessee. Ze proberen daar stemmen voor te krijgen. En dan staat heel Tennessee straks vol met Dolly Parton. Goed, eh, net ging het even mis met, die, eh, met het item van NH. Ik heb het opnieuw geladen en gebufferd en hoe is het allemaal wat heet. En eh, we gaan het gewoon nog een keer proberen. En dan, als het goed is, hoor je nu het verhaal over die AED... die dus dat leven gered heeft van die kitesurfer. Er kwam iemand vanaf het strand naar boven gerend die heel hard riep... Uh, eh, kuitcrash. En wij wisten natuurlijk niet hoe of wat, dus we zijn hier naar achter waar onze eerste hulp... hebben we hier de verbandkoffer en de AED. Die hebben we gegrepen. En we zijn gewoon uh, knijterhard gaan sprinten. Spannende momenten gisteren in Zandvoort. Nadat een kitesurfer door de wind zo hard op het strand gegooid werd dat hij gereanimeerd moest worden. Door het doortastende optreden van de surfcommunity en de aanwezigheid van een AED kan de watersporter het navertellen. Gelukkig was onze, onze kite wel uh, dusdanig snel. Die was al begonnen met reanimeren. En later kwamen natuurlijk ook de reddingsbrigades en alle hulpdiensten. Maar omdat wij heel dichtbij zitten, waren wij als eerste ter plekke. En uh, eh, kon het toegediend worden. Dus dat was, eh, ja, dat was heel fijn dat we die hadden. Een AED dus. Een apparaat dat wordt gebruikt voor reanimatie bij een hartstilstand. De AED in Zandvoort is een initiatief van kitesurfer Martijn van Dijk. Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met de Hartstichting eh, de hele Nederlandse kust uitgerust met AED's. Ik kwam erachter dat, eh, ehm, dat er een aantal eh, ja, zwarte vlekken waren qua, qua AED-dekking. En daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. Met zijn kitesurfrace Hoek tot Helder zamelde hij en andere deelnemers geld in... waarmee de AED's aangeschaft konden worden. Via een WhatsApp-bericht hoorde hij over de reddingsactie in Zandvoort. Zij vertelde, ja, ja, hij heeft het overleefd. Nou, dan heb je wel echt kippenvel, hè. Ja, dat is echt heel mooi dat je op die manier eh, kan bijdragen aan iemands eh, zijn leven eigenlijk. Je maakt hem open. Zit hier eigenlijk de instructies in? De AED in Zandvoort heeft zich ondertussen bewezen. Toch pleit Nancy voor nog betere dekking langs de kust. Dat is nu toch verspreid. Weet je, als het 500 eh, meter verderop gebeurt en daar is niks... En dan ben je gewoon, nou, dan kan je te laat zijn. En eh, ik wil dat ook laten horen. Dat is inderdaad gewoon op eigen initiatief met de Hartstichting samen... zo'n hele kus voorziet van een AED's. En je ziet dus hoe belangrijk het is dat die eh, geweest zijn. Goed, bijna half twaalf. Ik zou zeggen, pak de, pak de luchtgitaar. En dan ga even lekker met Santana meedoen. Hier is die. She's not there. Helemaal drijven. Santana, she's not there. Twee over half twaalf hier bij ZFM. Al 30 jaar het geluid van Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ja, en dan nog even terug naar die persconferentie van vorige week. Ga mij nog niet overtuigen dat het verschrikkelijk is, die anderhalve meter. Ik baal enorm daarvan. En iedereen, eh, gisteravond komt Macron in Nederland. Normaal eh, liggen we meteen te knuffelen. En nu <laughs> moet ik hem een grote afstand toeknikken. Ik vind het verschrikkelijk. j'en ferai quoi Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour met Je Ja, leuk nummer. Goed, half, zes, eh, half twaalf geweest. En eh, weet je, ik ga het gewoon doen. We hebben op eh, zaterdag en zondag altijd een jazzprogramma. Maar door de corona is dat jazzprogramma op zaterdag vervallen. Daar zit nu een ander programma. En is er op zondag drie uur lang jazz. En dat is echt een heel leuk afwisselend programma. En jazz is helemaal niet eng. En om dat aan te tonen heb ik altijd een klein rubriekje. Jazz is niet eng. Vandaag in Jazz is niet eng. Jamie Cullum. En dat is een artiest die ongetwijfeld op zo'n zondag hoort.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 En dat hoor je allemaal hier bij ZFM waar het inmiddels kwart voor twaalf is. En we gaan even helemaal terug, terug, terug, terug. Kom maar dichtbij naar de regio. We gaan naar Haarlem. En in Haarlem, daar komt Lilith met Lof vandaan. En eh, die heeft echt gewoon een hele leuke plaat gemaakt. En dat is zo'n plaat die hoor je bij Alternative FM, bij Jaap. En vanavond is het ook weer. Luister daar gewoon naar. Het is echt een super programma met muziek uit de regio... maar ook al die andere bandjes die je allemaal niet hoort op de normale radio. En eh, daar maakt hij echt een heel programma van. En zo hoor ik ook Lilith Melo bij, uh, bij Jaap bij Alternative. En dat klinkt zo. I'm you a secret Cause you know we shouldn't do Baby, don't ask questions. The less you know, the less it happened. I'm keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue is where I'll keep you. I'm keeping you a secret. It's the only way to keep you. I wanna get to know you better. I'm afraid to hear the answers, and I'll be keeping you safe as a secret. me tempted to taste what you presented. I don't wanna be rejected. I'm rather disconnected. I'm keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue is where I'll keep you. When love gets real, I'll search for the sky. I always aim too high. safe as, safe as. On the tip of my tongue is where I'll keep ya. I'm keeping you safe as. Safe as a Secret. En geboren in eh, Haarlem, eh, conservatorium Rotterdam gedaan... en eerste platen uit. En ja, dat hoor je dan allemaal bij ZFM, met name in Alternative FM. Bijvoorbeeld vanavond van 8 tot 10. En de haling is dan op maandag van 8 tot 10. Echt een leuk programma met allemaal onbekende, maar echt hele leuke bandjes. Goed, eh, helemaal niet onbekend. Gisteravond kwam er toevallig zeppend langs een grote tribute aan Prince. Wisselend, ik vond niet iedereen even goed. Maar als je dan die man zelf weer tussendoor zag, geweldig. Dus ik dacht, neem Prince mee. Hier is hij. I hate you. Dat is niet persoonlijk. did, how you did it, and uh, who you did it with. So you might as well take your time, cause you sure did me to death. Now raise your right hand. Do you swear to tell the whole truth, not to help you like you used to? So help you God. Nod your head one time if you hear me, if you don't, I'll have to use the rod. Anything to make you see can't love you because I hate you. Because I love you. you're all that's ever on my mind. Prince in de korte versie I Hate You. 1995 alweer. Ja, gaan we lekker door naar 2020. Billie Eilish. Bad Boy. daarmee eindigen we bijna dit programma. Ik neem je nog mee met de soundtrack van True Blood. Hier gooi ik nog wat eind in. En dan eh, was het dan weer. Luister zo meteen naar Lunchroom. En vanavond naar Alternative. En zelf ben ik er weer morgenavond met het weekend in. Oftewel, welkom in Zandvoort. Dat allemaal morgenavond vanaf uh, eh, 5 tot 7. Dan ben ik er weer. Tot dan. Veel plezier vanmiddag. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room.